9 uur. Jeroen van Kamp met het NWS Journaal. De grote brand heeft een chemisch bedrijf in Helmond verwoest. Het vuur brak rond kwart voor elf gisteravond de onbekende oorzaak uit... en sloeg over naar andere bedrijven in hetzelfde pand. Al snel bleek dat het gebouw als verloren moest worden beschouwd. Bij het bedrijf werden toevoegingen voor verf, lijm en inkt gemaakt. In het oosten van Turkije zijn bij een aanslag op de militaire politie zeker twee doden gevallen. 24 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse autoriteiten werd de post aangevallen door rebellen van de Koerdische PKK. Ze gebruikten daarvoor een landbouwvoertuig gevuld met explosieven. De afgelopen tijd is de Turkse strijd tegen de Koerdische rebellen weer opgeleid. Bijna dagelijks voert de luchtmacht bombardementen uit op stellingen van de PKK in Noord-Irak. Groot-Brittannië en Frankrijk willen de hulp van andere Europese landen bij het oplossen van het vluchtelingenprobleem in Calais. De Franse havenstad wordt overstroomd door vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen. De ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen schrijven in de Daily Telegraph dat ook andere Europese landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. Daar wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 gates. Volgens een woordvoerder moeten de plannen in 2022 zijn gerealiseerd. Zimbabwe bewerkt, beperkt de jacht op leeuwen, luipaarden en olifanten. Aanleiding is de ophef na de dood van de populaire leeuw Cecil. Die werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts. Organisatoren van safaris in Zimbabwe vrezen door de beperking inkomsten te verliezen. De jacht in het Afrikaanse land brengt jaarlijks 40 miljoen dollar op. Het weer, zonnig en droog, temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten. Maandag wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dinsdag vallen de buien en verdwijnt de warmte tijdelijk.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 en dat is voor mij genoeg reden om je mee te laten genieten van de songs op dit album. J.J. Cale maakt als eerste zijn opwachting met Crazy Mama. De Hank Williams klassieker I'm So Lonesome I Could Cry... krijgt een prachtige uitvoering mee van Tracy Nelson. Tot slot vertolkt Jerry Jeff Walker Driftin' Way of Life. Crossroads. Case de Haan. I'm singing about the drifting way of life. Yes, different from Yeah, and I've had good luck, and I've lived in different styles. Yeah, but all the folks, no matter what place or age, mm-hmm, have tried to put me like a free bird in the cage. But I keep singing about the drifting way of life, because it's different from myself, live it right or wrong. And I've tied some knots with my friends I'd hate to lose. I say we're friends because we give the right to choose.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 Ook komt er een onlangs verschenen coverversie van El Paso aan bod. In de rubriek Sterren van Toen maak ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. De wijsheid en prachtige treurnis in de muziek van Daniel Romano... doen nergens vermoeden dat de muzikant uit Canada komt... en bovendien pas 29 jaar is... Hij klinkt doorleefd en overtuigend, net of hij alles al meegemaakt heeft. if you go your way. the summer lightness of your face. still wake me in the night. But it's better than my dreams because they keep you in my sight. And so I'll spend my life awake in darkness long until my ears. No sound but for my breathing and no but for my tears. I still miss your gentle lips and your hair against my face. I still I'm the Troubadour maakte Hal Ketchum een comeback in de categorie grandioos. Het is het werk van een geduldig ambachtsman die het smeden van liedjes tot ware kunst heeft verheven. Het werk ook van een man die country ster werd tegen wil en dank en met I'm the Troubadour een krachtig statement maakt.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 De cover van deze week, El Paso, wordt vertolkt door Gary Lee Tolly. Hij vertolkt graag liedjes met een verhaal en El Paso is zo'n verhaal. Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would rule. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting her spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night, a wild young cowboy forgetfully of a girl that I love. So in anger, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. I stood there in silence, shocked by the vile evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where I've seen. Tia McGrath met Moving the Smoke Away. Een song die terug te vinden is op haar nieuwe album Crazy Beautiful. trouble ahead. No use in running or trying to pretend. Sometimes there's fire to face at the end of the day. Try to contain it, but it's out met de act van de maand. In de jaren 1986, 1987 en 1991 ontving Prairie Oyster de felbegeerde Juno Award als groep van het jaar in Canada. Daarnaast ontvingen de groepsleden individueel diverse awards en ook met hun muziek vielen ze regelmatig in de prijzen. Midden jaren 90 liep de populariteit van de groep helaas snel terug. Ik prijs me nog altijd gelukkig dat ik enkele keren met de groep heb mogen werken. in One Precious Love en Just for Old Time's Sake horen we Russell de Karl in de hoofdrol.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 Gitarist en violist Don Rich, lid van Buck Owens' backingband The Buckaroos, kwam 17 juli 1974 om bij een motorongeluk ten noorden van Bakersfield, Californië. Hij werd slechts 32 jaar. Samen met Buck Owens is hij te horen in Tiger by the Tail. I've got a tiger! looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb, just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. While well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. film. There ain't no way to slow you down. I'm about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a Looks like I've got a tiger by the tail. In Amerika werd op 22 juli 1968 het album Sweetheart of the Rodeo van de Birds uitgebracht. Dit album wordt door velen als het eerste country rock album gezien. Het was vooral Graham Parsons van de Birds die zich hard maakte voor deze muziekstroming. Country rock kenmerkt zich door het gebruik van instrumenten als pedalsteel, mandoline en fiddle. Sweetheart of the Rodeo kwam op 31 augustus 1968 de Billboard albumlijst binnen. We horen Graham in Hickory Wind. In Countryzanger en componist Lefty Frizzell overleed op 19 juli 1975 in Nashville, Tennessee, aan de gevolgen van een beroerte. William Orville Lefty Frizzell werd geboren op 31 maart 1928 en werd vooral bekend om zijn honky-tonk liedjes als If You've Got The Money, If You Got The Time, Always Late en Saginaw, Michigan. In 1972 werd Lefty Frizzell opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en kreeg het nummer If You've Got The Money, I've Got The Time een Grammy. Lefty Fritzel is slechts 47 jaar geworden. If you got the money, I've got the time. We'll go honky-tonkin' and we'll have a time. We'll make all the night spots, dance, drink beer and wine. If you got the money, honey, I've got the time. we won't fool around. But if you run short of money, I'll run short of time. Cause you with no more money, honey, I've no more time. We laten de sterren van toen voor wat ze zijn en keren terug naar actueel repertoire. Heet van de naald is Sammy Kershaw's Take a Letter Maria. Fresh New Country. Last night as I got home about a half past ten There was a woman I thought I knew in the arms of another man. Kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. See, I won't be coming home, gonna start a new life. Sophia. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you cost me a wife. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gonna start a new life. Oh, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. When a man as a woman, it's hard to understand that she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. Gonna start a new life. Oh, take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta start a new life. Het is weer tijd om afscheid te nemen en ik probeer altijd een song te zoeken om dit afscheid luister bij te zetten. Ik heb aan Kyle Carey's Goodbye niets toe te voegen. Tot volgende week. Dag. Baby, don't forget that ring grandma gave you before she passed away. You can keep my old red shirt, it's worn and faded. It fits you to a T. Can't see you going to sleep in anything else. Don't forget to let me know where you'll be staying. I hope we can still be friends. If you wanna close that door, I won't blame you. And I hope try to hold my tears back until you're gone. Goodbye. Have a good life. Hope that you find whatever you're searching for. But baby, don't cry. We gave it a try. Crossroads, Kees de Haan. first time I met her down in San Antonio, should have seen it coming. There was something wrong. She's a little local, but a lot of fun. And about the one that's right, my word. Adios, mamacita. It's been a long time coming, but I got to go. Adios, mamacita. Goodbye later, mama knows. Oh, mucho caliente, but she's cold as ice like a good tequila.